het NOS-journaal. De curatoren van de DSB-bank hoeven niet te worden vervangen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het verzoek om andere curatoren was ingediend door een vereniging die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten. De vereniging vindt dat de curatoren veel gedupeerden hebben benadeeld. Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau kredietregistratie. En daardoor kunnen ze geen leningen meer afsluiten. De rechtbank heeft het verzoek om de curatoren te vervangen afgewezen... omdat de vereniging zelf geen schuldeiser is. De vakbonden zijn verdeeld over de nieuwe stakingsplannen van postbodes van TNT. Veel postbodes willen volgende week vanaf dinsdagavond drie dagen staken. De FNV, de grootste bond in de sector, en het CNV steunen de actie. De op één na grootste bond, BVPP, distantieert zich ervan. Drie dagen staken is een te zwaar middel, zegt de BVPP. De, bonden denkt, of de bond denkt dat staken niets meer uithaalt en dat TNT vasthoudt aan het schrappen van 11.000 banen. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Er is ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast. Vanuit Frankrijk en België naar het een gebied met ijzel. De Nederlandse economie groeit de komende jaren matig, dat verwacht de Nederlandse bank. De groei komt dit jaar uit op 1,7 procent en voor 2011 en 2012 verwacht de bank ook zulke cijfers. De Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid en daarom is het fundament onder de groei niet erg stevig. Het weer langs de kust sneeuwbuien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten.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 Vandaag weer de 3 december van 2010. Het Sinterklaasweekend staat dus weer voor de deur. 40 platen dus in de lijst terug te vinden. DA van deze week 17 eh, stijgers zijn, 4 zittenblijvers, 17 dalers en ook nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Twee platen er dus uit na 15 weken doet uh, eh, Usher dat, DJ Got Us Falling In Love. En Armin van Buren samen met Sophie Alice Baxter, Not Giving Up on Love, stoppen na 13 weken ermee. Een snelstijger is een handen van twee man deze keer. Tyre Cruise met Dynamite en ook Maroon 5, Gift A Little More gaan 7 plaatsen omhoog. De snelste daler Ricky L. Born Again en Scouting for Girls met Famous beide zakken 9 plaatsen. Net als vorige week het langs genoteerd in handen van Kate Perry en haar Teenage Dream. Dat is alweer 18 eh, weken terug te vinden in de lijst van Europa. Helemaal onderaan de lijst. Deze week John Legend and The Roots, Wake Up Everybody. Zij zakken drie plaatsen in hun 14e week. Iets langer in de lijst terug te vinden La Fuente en het Rosenberg trio met Guitara. 17 weken alweer. Ook zij zakken drie plaatsen van 36 naar 39. We beginnen met de eerste binnenkomen dan op 38. Het album 19 was in eh, het best verkochte album van 2009. En de verwachtingen voor de opvolgers zijn dus weer lekker hoog gespannen. Begin volgend jaar komt dan haar nieuw album uit. En deze keer weer een verwijzing naar haar leeftijd, namelijk 21. Het geeft ook aan dat Adele dus volwassen is geworden en het resulteert vrijwel automatisch in meer volwassen muziek. Het album neigt weer naar country en haar nieuwe single noemt ze zelf dan ook een dark blue hospital disco tune.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 dit is zijn eh, nieuwe single Only The Young. Op 36 deze week. Vorige week kwam hij binnen op 38. Twee plaatsen winst dus voor hem alweer. de volgende nieuwe binnenkomer vinden we dan op nummer 35. Eh, en deze dame kwam met eh, vier singles van haar debuutalbum Animal in de top 10 van de Amerikaanse hitlijst al terecht. En zeer binnenkort gaat de artiest dit album nog eens re-releasen. En dat komt dan wel met een nieuwe titel en dat wordt Cannibal. Zoals gebruikelijk is dan erg handig om weer een eh, nieuwe single mee te nemen op die eh, CD. En We Are Who We Are is dat geworden. Elektronische elementen zijn weer eh, volop aanwezig en de bestende, bekende stijl van Kesha vinden we dan ook weer terug in deze plaat. Op nummer 36 komt ze dus deze week binnen. Nummer 35 trouwens alweer. Kesha, We Are Who We Are. dangerous. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace. Uh, uh. Got that turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up.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 Deze week in de lijst eh, vier zittenblijvers. En een van die zittenblijvers vinden we al op nummer 32. Is van Eminem en heet No Love. open Bibles. Uh, I think about more than I forget. But I don't go around fire expecting not to sweat. And these niggas know I lay them down, make your bed. Bitches try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes. Uh, be good or be good at it fucking right, I got my gun, send me automatic. Yeah, put the dick in their mouth, so I guess it's fuck what they say. I'm high as a bitch, up, up in the way, man. I come down in a couple of days. Okay, you want me up in the cage, then I'll come out in beast mode. I got this world stuck in a safe combination, is the G code. This reason, motherfucker, blood gang, and I'm in bleed mode. All about my dough, but I don't even check the peep hole. So you could keep knocking, but won't knock me down lost, no love found. It's a little too late to say that you're sorry yeah. now. You kicked me when I was down, but what you say just don't hurt. in my whole entire life. I can yeah. see these people's ears perk up as I begin to spaz with the pen. Uh, I'm a little bit sicker than most. Shit's finna get thick again. They say the competition is stiff, but I get a hard dick from the shit now. Stick it in. Jenna stond na vier weken al bijna in de top 10. Deze samenwerking met eh, Lil Wayne blijft na vier weken steken op nummer 32. Eminem No Love. kijken wij even achterom naar wat we dan allemaal gehad hebben. Op nummer 40 John Legend and The Root, Wake Up Everybody. 14 weken in de lijst, zakken van 37 naar nummer 40. Zakken van 36 naar 39, de 17e week. La Fuenta uit Rosenberg Trio Gitara. Adele Rolling in the Deep komt nieuw binnen op 38. En 37 is voor de Brandon Flowers met hun Crossfire. 15 weken alweer in de lijst. Tweede week ook in de, in de lijst Brandon Flowers, Only the Young. Hij gaat omhoog van 38 naar 36. Kesha We Are Who We Are komt nu binnen op 35. Eh, 34 in de 18e week dan drie plaatsen verlies voor Kate Perry in haar Teenage Dream. En Kylie Minogue, Get Out of My Way, zak langzaamaan naar beneden. Het 12 week in de lijst van 29 zak zij naar 33. De eerste zittenblijver van deze week vinden we op nummer 32 in handen dus van Eminem, No Love. Elise Doolittle, Pack Up, eh, levert ook wel plekjes in van 27 zak zij naar 31, dat alles in haar 16e week. En op nummer 30 dan Tom Helsen, Sun in Our Eyes. 14 weken in de lijst van 28 omhoog naar nummer 30. Van naar beneden naar nummer 30 natuurlijk. Zometeen heb ik voor jou nog even het weerbericht voor eh, aankomend weekend. Want er staat ons weer een eh, hoop te wachten. Eerst vraagt Rihanna zich nog iets af en dat doet zij op nummer 28. Who's that chick? samen met David Guetta in hun tweede week omhoog van 34 eh, naar 28. ZFM, Westkust, weerbericht. En vandaag is het half tot eh, zwaar bewolkt en valt er zo nu en dan zelfs een sneeuwbuitje. Windwijd waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een maximale min 1 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en eh, met nog altijd kans dan op een sneeuwbui. De zuidelijke wind neemt flink in kracht toe en wordt overlandmatig matig aan zeekrachtig. De temperatuur daalt naar waardes tussen de min 3 en min 5 graden. Morgen heeft de bewolking weer de overhand en met name in de middag valt er dan wat sneeuw of smeltende sneeuw. De temperatuur stijgt naar waarde rond het vriespunt en er waait een stevige zuid- tot zuidoostelijke wind. Over land waait de wind vrij krachtig aan zee, zelfs eh, hard. Kracht 5 tot kracht 7 is haalbaar. Zaterdagavond, zondagnacht is het dan weer bewolkt en eh, in de nacht neemt de kans op neerslag toe. Afhankelijk kan dit nog sneeuw zijn, maar het kan ook eh, regenen. En door die regen is er weer kans op ijsel En dat alles natuurlijk door de bevroren ondergrond temperatuur ligt de hele nacht rond het vriespunt. Wind waait uit zuid en is overland meestmatig matig aan zee zelfs weer krachtig. Zondag is het ook weer bewolkt en valt er geruime tijd regen. Aanvankelijk kan dit nog gladheid opleveren vanwege die ijzel. De temperatuur komt boven het vriespunt uit en stijgt naar, eh, in de middag naar een maximale 5 graden. Wind waait uit zuidwesten is overland matig aan zeekrachtig met de kracht van 6. En zondagavond valt er dan nog meer regen, maar maandagnacht klaart het wel op en blijft het geleidelijk droog. De kans op gladheid is erg groot weer eh, maandagochtend, dus kijk uit als je de weg op moet. De temperatuur daalt namelijk in de nacht weer naar waardes rond het vriespunt. the night I'm awake Cause my body's not close to you But you don't call me Out of respect you can bet that You'll be waiting home for me yeah. I'm out for the whole day Trying to do it my way vrijdagmiddag 10 minuten over half 4 en dat met Maroon 5 op je radio. Give a little more. Drie weken lang staan ze nu alweer in de lijst van Europa. 33 stonden ze vorige week nog deze week omhoog naar 26. En voor de samenwerking tussen twee jonge artiesten Pixelot en eh, Jason Derulo, Coming Home. Vorige week kwamen zij nieuw binnen in de lijst op nummer 30 en deze week gaan ze omhoog naar 27. Rihanna Hoester Chick kwam ook vorige week binnen, zeiden dat toen op 34. Deze week gaat ze omhoog naar 28. Deze week vier zittenblijvers in de lijst van Europa. En één van die zittenblijvers vinden we op 23. Up, me en Green Light, zo heet de single van Roll Deep.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 SPs to the girls over easy, we ever go and keep it live. None of them can block my show, stop me, don't matter how them do. Girl, if you give me the sexiest wine. met Jean Paul en hun single Tic Tac staat deze week op nummer 21. Tijd voor ons om dan even achterom te kijken. Op nummer 30 Tom Helsen, The Sun in Our Eyes. 14 weken in de lijst, twee plaatsen zakt hij naar beneden. Lady Antebellum, I Run To You staat nu 13 weken in de lijst, zakt 4 plaatsen naar 29. Tweede week voor Rihanna, Who's That Chick gaat omhoog van 34 naar 28. En van 30 naar 27 in de tweede week Pixie Lott en Jason Derulo Coming Home. Maroon 5, Give a Little More vinden we dan op 26. Eh, drie weken in de lijst, komen we vanaf 33. De Plain White Tees, The Rhythm of Love in de tiende week zakken zij van 20 naar 25. Ook 10 weken in de lijst, maar iets minder verlies is eh, James Blunt, Stay the Night. Van 21 zakt hij naar 24. En Roll Deep Greenlight, 12 weken in de lijst, blijft hangen op 23. Mohambi en zijn Bumpy Ride staan nu 17 weken in de lijst. Van 17 eh, zakken ze naar 22. Net hoorde je Bob Sinclair samen met Sean Paul en hun single Textaak staat nu drie weken in de lijst. Hij gaat van 26 omhoog naar 21. Nummer 20 is het trouwens voor de, de Scouting for Girls en Famous. 12 weken staan zij in de lijst. Ze zakken van 11 naar 20 en zijn daarmee één van de snelste stijgers van deze week.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 Cause I can still feel it in the air. See her pretty face, run my fingers through her hair. every turn. Trying to get my usher on, but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, what will I learn? Didn't give her all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about my baby. Hey, she was so easy to love. But wait, I guess that love wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone. And now I'm wishing, wishing she'd pick up the phone. But she made the decision that she wanted to love somebody, put your hands up.